Doreen Bouwman met het NOS Journaal. Het Israëlische leger is bezig met een systematische vernietiging van dorpen in het zuiden van Libanon, net als in Gaza. Dat melden bronnen aan de Israëlische krant Haaretz. Het leger zou daar ook nu mee doorgaan tijdens het staakt het vuren. Aannemers breken in de dorpen met graafmachines huizen en infrastructuur af. Sommige aannemers zijn volgens Haaretz ook eerder ingezet in Gaza. Het doel van deze operatie zou zijn om de terugkeer van Libanese inwoners naar de grensgebieden te voorkomen. In het Van der Valk Hotel bij Volendam is een dode man gevonden. Volgens de politie is het een man van 37 uit Purmerend... en is hij onder verdachte omstandigheden aangetroffen in zijn hotelkamer. De doodsoorzaak is nog onbekend. Ook is er nog geen verdachte aangehouden. De politie kreeg de melding gistermiddag binnen en doet sindsdien onderzoek. Het hotel is wel gewoon open. Ook het optreden van Kanye West in Zwitserland gaat niet door. De Amerikaanse artiest ligt al langer onder vuur vanwege antisemitische uitspraken. Zo bracht hij een nummer uit met de titel Heil Hitler. Ook in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Polen gaan optredens van Kanye West daarom niet door. De artiest, die zichzelf nu J noemt, treedt in juni ook op in Nederland. Sommige Kamerleden willen dat hij een inreisverbod krijgt. De Amstel Gold Race bij de vrouwen is gewonnen door de Spaanse Paula Blasi. Op zo'n 20 kilometer voor het einde loste ze Nienke Vink om later solo over de finish te komen. De 23-jarige Blasi liet de Nederlandse favoriete Demi Vollering, Anne van der Breggen en titelverdediger Misha Bredewold achter zich in de Limburgse heuvels. Vollering eindigde uiteindelijk als derde. Het weer, afwisselend zon en wolken. En vooral in het binnenland kan een buitje vallen.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 No more gas in the red. Can't even get started. Nothing nerd, nothing said. I'm alive, i my head, don't wanna think about it. Feels like I'm going. that something that we do. my voice. The louder I will sing.